Dit is Martijn van Week met het NOS Journaal. In Amerika is een Australiër opgepakt die twee weken geleden in Sydney een nepbom om de nek van een meisje zou hebben gelegd. De man is opgepakt door de FBI en de Australische politie en wordt aan Australië uitgeleverd. Het meisje, de dochter van een rijke Australische zakenman, kreeg de bom om haar nek tijdens een inbraak in haar ouderlijk huis in Sydney. De insluiper liet ook een briefje met instructies achter. De tekst van het briefje is teruggevonden op de computer van de man... De Australiër vloog vlak na het bomincident naar Amerika. Hij werd opgepakt in Kentucky. De Amerikaan die ervan wordt verdacht dat hij iets te maken heeft met de vermissing van een vrouw op Aruba blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is met 16 dagen verlengd. De vrouw, een 35-jarige Amerikaanse, wordt al twee weken vermist. De man die nu vastzit was met haar op reis. Hij zei dat ze tijdens het snorkelen niet meer boven kwam. De politie twijfelde aan zijn verklaring en pakte hem op. Een zoektocht naar de vrouw leverde niets op en is vorige week stopgezet. De familie van de vrouw krijgt bij het zoeken hulp van het Natalie Holloway Resource Center. Dat is opgezet na de vermissing van Natalie Holloway op Aruba in 2005. Wall Street heeft de stijgende lijn van eind vorige week voortgezet. De Dow Jones-index sloot voor de derde dag op rij hoger, dit keer met 1,9 De goede stemming was onder meer te danken aan de overname door Google van de GSM-tak van Motorola... Ook hebben beleggers hoop op een oplossing van de schuldencrisis in Europa. Er wordt met spanning uitgekeken naar een gesprek later vandaag tussen bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy. In Amsterdam sloot de AEX met een plus van 0,6 procent. Het weer, eerst vrij helder, maar in de loop van de nacht bewolkt. Het koelt af naar een graad of 10. In de ochtend bewolkt met in het noordwesten kans op een bui. Smiddags droog en op steeds meer plaatsen zon.